Bondskanselier Merkel, president Sarkozy en premier Cameron roepen Mubarak op tot de vorming van een breed samengestelde regering en tot vrije en eerlijke verkiezingen. De Egyptische president benoemde eerder vandaag nieuwe topmensen in zijn regering. Het 74-jarige hoofd van de inlichtingendienst, Omar Suleiman, is vicepresident geworden. Dat is een functie die de afgelopen tientallen jaren niet bestond. De nieuwe premier wordt de 69-jarige oud-minister Ahmed Shafik. De Egyptenaren hebben vandaag in de grote steden opnieuw massaal gedemonstreerd. Ook nadat het uitgaansverbod was ingegaan, bleven ze op straat. Hier en daar grepen de ordentroepen met geweld in, maar op veel plaatsen werden de demonstranten ongemoeid gelaten. Wit-Rusland heeft zeven mensen vrijgelaten die vorige maand werden opgepakt na presidentsverkiezingen. Onder hen is ook presidentskandidaat Nekrayev. Hij werd samen met veel andere Wit-Russen gearresteerd bij demonstraties tegen de herverkiezing van president Lukashenko. Die volgens waarnemers niet eerlijk verliep. Algemeen wordt aangenomen dat de vrijlating een poging is om de Europese Unie mild te stemmen. PVV-leider Wilders vindt dat de reactie van minister Roosentaal op de executie van Zahra Bahrami niet ver genoeg gaat. De Iraans-Nederlandse vrouw is in Iran ter dood gebracht. Roosentaal heeft daarop besloten alle ambtelijke contacten te bevriezen. Wilders vindt dat de Iraanse ambassadeur het land moet worden uitgezet. En andere partijen als de PvdA en de SP steunen de lijn van Roosentaal wel. In de Eredivisie heeft PSV thuis hekkensluiter Willem II ter nauwernood gewonnen. Diep in de blessuretijd maakte invaller Zeefluik van de koploper voor de koploper de 2-1. In Alkmaar haalde AZ thuis uit tegen VVV. Het werd 6-1. Vitesse won in eigen huis met 5-2 van Rode JC.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 It's a party for pela parte que me toca. quanto tocar-lhe um mangote, bicho.